Marnik Zampersen met het NOS-journaal. In het noorden van Japan zijn vier opvarenden gevonden van de toeristenboot die daar in de problemen was gekomen. Volgens lokale media lagen ze bewusteloos in het ijskoude water. Het lot van de 22 andere opvarenden is niet bekend. De Japanse kustwacht zoekt nog steeds met onder meer boten en vliegtuigen. Gisteren meldde de bemanning dat het schip begon te zinken. Het was op dat moment slecht weer en er was een waarschuwing afgegeven voor harde wind en hoge golven. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij vandaag in Kiev een ontmoeting heeft met twee Amerikaanse ministers. Het gaat volgens hem om de minister van Buitenlandse Zaken Blinken en defensieminister Austin. Het Twitterhuis heeft het bezoek nog niet bevestigd, mogelijk om veiligheidsredenen. Zelensky zei verder dat hij president Poetin wil ontmoeten om een einde te maken aan de oorlog. En president Poetin heeft in Moskou een dienst bijgewoond vanwege orthodox Pasen. Sinds de oorlog in Oekraïne begon is hij nauwelijks in het openbaar verschenen. Poetin gaf in de dienst een versierd paasei aan de leider van de Russisch-orthodoxe kerk, patriarch Kirill. Die steunt het beleid van de president en gaf het Westen de schuld van de invasie. Schiphol waarschuwt dat het vandaag opnieuw druk wordt op de luchthaven. Door de wilde staking van KLM bagagepersoneel gisterochtend is een achterstand ontstaan. 110 vluchten werden geannuleerd. Duizenden reizigers konden daardoor niet vliegen. KLM probeerde na de staking nog zoveel mogelijk mensen op de plek van bestemming te krijgen. Maar een deel van de vluchten is omgeboekt naar vandaag.